to want you piano, but I've nothing to pay. I'd give all I own if you could be mine, but all I can bid is this bottle of wine. It's a quarter past five and the bidding is done. Everything's sold and I'll leave one by one. The auction is over and left in that room is that worn piano. Still a bit out of time. Oh, the on go the crowds around. out sound for the crowd? and the piano cries out. Let me once play.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 De plannen voorzien in 3000 extra agenten. Ook willen de drie partijen dat het aantal politiekorpsen wordt teruggebracht van 24 naar 10. Die 10 korpsen vallen dan direct onder de verantwoordelijkheid van een nieuwe minister van Veiligheid. De onderhandelaars zijn het er ook over eens dat er voor zware vergrijpen minimumstraffen moeten komen... en dat het proefverlof voor tbs'ers moet worden beperkt. De drie partijen moeten de maatregelen nog wel financieel rondkrijgen. De formatie gaat vandaag de 100 dag in. Daarmee duurt hij langer dan gemiddeld. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de gemiddelde duur van een kabinetsformatie 87 dagen. VVD'er Onno Hoes wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe burgemeester van Maastricht. Hij is door de gemeenteraad unaniem voorgedragen. Zijn benoeming moet nog wel officieel worden goedgekeurd door het kabinet. Hoes was gedeputeerde in Noord-Brabant en is sinds kort voorzitter van het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Hij zegt vereerd te zijn met zijn voordracht en wil de komende jaren al zijn energie gebruiken om Maastricht een stapje verder te helpen. Hoes volgt Gert Leers op. Die moest begin dit jaar vertrekken na een conflict met de gemeenteraad over belangenverstrengeling. Als Hoes wordt benoemd is het voor het eerst sinds 1944 dat de burgemeester van Maastricht niet van CDA-huizen is. In New York heeft een korte maar hevige storm gewoed. Een vrouw kwam om het leven toen ze onder een boom terechtkwam. 30.000 huishoudens zaten zonder stroom en een deel van het bus- en treinverkeer moest worden stilgelegd. de bomen zijn ontworteld en huizen raakten beschadigd. Vooral de stadsdelen Queens, Brooklyn en Staten Island zijn zwaar getroffen. Er zijn windsnelheden gemeten van bijna 130 km per uur. De storm trok later weg naar de Atlantische Oceaan. Dan het weer aan de kust nog enkele buien, elders droog en minimaal rond 8 graden. In het binnenland een enkele mistbank. Overdag breiden de buien zich weer uit. Het wordt dan een graad of 16.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 And where the answers won't come. by your photographs. I guess I'll never learn about. outside. Het is te laat, het is voorbij.